Levi van Eck met het NOS-journaal. De Braziliaanse president Bolsonaro voegt zich bij de centrumrechtse liberale partij. Sinds 2019 was Bolsonaro niet meer bij een partij aangesloten... omdat hij met de ruzie was vertrokken bij de sociaal-liberale partij. Daarmee won hij in 2018 de presidentsverkiezingen. De samenwerking met de liberale partij moet Bolsonaro helpen... om volgend jaar opnieuw president te worden. Hij zal het dan waarschijnlijk opnemen tegen oud-president Lula... De populariteit van Bolsonaro is flink afgenomen... vanwege zijn aanpak van de coronacrisis en de stijgende inflatie in Brazilië. Het Verenigd Koninkrijk heeft toegezegd om bijna 250 miljoen euro te investeren in kernenergie. Volgens het land kan dat helpen bij de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te worden. Het geld gaat naar motorenbouwer Rolls-Royce... dat zogenoemde kleine modulaire kernreactoren gaat bouwen... Die zijn goedkoper en sneller te maken dan traditionele kerncentrales. Dit jaar zijn vijf hackers opgepakt die verdacht worden van duizenden aanvallen met gijzelsoftware. Dat zou in ongeveer een half miljoen euro hebben opgeleverd. Twee van de vijf werden vorige week opgepakt door de Roemeense politie. Zo heeft de Europese politiemacht Europol bekendgemaakt. De vijf zouden betrokken zijn bij Revil. Dat staat voor Ransomware Evil, een hackerscollectief onder Russische leiding. De afgelopen twee weken zijn in Nederland ruim 230.000 pluimveedieren geruimd vanwege vogelgriep. Experts noemen het vrij ernstig dat er in korte tijd zoveel dieren besmet zijn geraakt. Sinds eind vorige maand is er een ophokplicht. De afgelopen dag werden in Lutjegast in Groningen nog zo'n 50.000 leghennen geruimd... vanwege een uitbraak van vogelgriep. Het weer, het is helder. Lokaal is er kans op mist. De temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden.